Premier Netanyahu waarschuwt Iran dat zulke pogingen niet zullen slagen. Onze strijdkrachten zijn op alle manieren actief tegen de Iraanse agressie, zegt Netanyahu op Twitter. Iran is een bondgenoot van de Syrische president Assad en is de aardsvijand van Israël. Een Nederlands vrachtschip dat ruim een week geleden op de Atlantische Oceaan in problemen kwam, is in veiligheid gebracht. Een Ierse sleepboot heeft het schip naar Ierland gesleept. Het Nederlandse schip, de Onego Rio, was onderweg van Panama naar Schotland en werd onbestuurbaar toen de motoren uitvielen. Dat gebeurde ruim 1000 kilometer ten zuidwesten van Ierland. Het duurde vijf dagen om het schip met twaalf man aan boord naar de kust te slepen. Burgemeester Oud van Assen vindt het nog moeilijk te bevatten... wat er gistermiddag in een speeltuin in zijn stad is gebeurd. Een man die een kleuter zou hebben betast... werd door vijf mannen overmeesterd en overleed. Volgens de burgemeester vragen veel mensen zich af wat er is gebeurd... en hoe ze daarmee mee moeten omgaan. Hij wijst erop dat de speeltuin in de wijk Pelo altijd een heel veilige plek was. De burgemeester van Assen zegt dat er veel wordt gespeculeerd... en hij roept mensen op niet te snel conclusies te trekken. Een camping in Ulicote in Brabant is gisteravond laat ontruimd... naar de vondst van een autobusje met drugsafval. Volgens de getuigen lekte er chemische vloeistof uit... en was er door dampen explosiegevaar. De mensen van de camping werden enkele uren opgevangen in de kantine... tot de politie het weer veilig vond. Het weer nog, vandaag opnieuw zonnig en warm. In het binnenland 30 of 31 graden.